vanavond. Dus hij kan het ons wel vertellen, denk ik. Ehm, hier Tim van Manage Plague. En onder andere ook Plague Promotion. Ehm, nou, ik zou je wat vertellen over de Horizon Metal Scene. Wie wij zijn en wat we doen. Nou, ehm, in Horen heb je best een leuke, leuke club mensen die gek zijn van metal. Ik denk dat de hoofdmoot toch wel een beetje in de oldschool genre zit. Al merk ik wel dat daar, veel dat daar wel wat verandering en nou ja, ik zou het zeggen groeien. Dus, er eh, zijn wel heel veel mensen die ook open zijn, ook voor de wat meer core georiënteerde bands. Nou, nu heb je in Horen, heb je eigenlijk eh, momenteel drie plekken eh, waar live muziek te vinden is in, in het metal genre. dat zijn Café Swaf, Café Backstage en de Manifesto, poppodium in Horen. in Manifestos en de Backstage zetten wij met Plague Promotion uh, ieder jaar een avond of zes, zeven neer. En dat doen we dan in Manifesto in Café Backstage. Ja, daar proberen wij altijd een mooie mix te maken van moderne bands, oldschool bands, hardcore bands, death metal bands en alles daartussenin. Uh, Manus Plague is een band die death metal, core en groove elementen met elkaar mixt. Denk daarbij aan Misery Index, die een kindje heeft met Hatebreed. En dat kindje is dan Devin Townsend. Onze live shows, ja, kan je het best omschrijven. Een beetje als een hatebreed-achtige show. Knetterveel energie, beuken de riffs, synthesizers die de ruimte voelen. Eh, en een grote betrokkenheid met het publiek. Wij proberen altijd de energietransitie aan de gang te krijgen tussen band en publiek. Om echt met z'n allen gewoon een feestje te bouwen. Naast zelf veel spelen hebben dit jaar dan... Eh, we hebben dit jaar heel veel eh, shows gedaan. Eh, waaronder een heel groot deel met de popronde. Dat was super vet. Echt een hoop nieuwe locaties eh, aangedaan. Onder andere in Middelburg en Breda heeft nog niet zo heel veel gespeeld. Dus het was heel tof om wat daar te doen. En via de popronde een hoop nieuwe gezichten te zien. Heel veel enthousiaste reacties te krijgen. En eh, ja, iedere show te echt wel een feestje te bouwen en gewoon eh, letterlijk en figuurlijke tent af te breken. Dus dat was super vet. En eh, ja, we hopen komend jaar door die nieuwe contacten weer een, eh, weer een hele hoop shows te kunnen spelen. Of nieuwe plekken. En hopelijk kunnen we ook nog iets meer shows in het buitenland meepakken. België, Duitsland. Dat staat een beetje op verlanglijstje. En misschien komende zomer wat festivals zou heel erg tof zijn we zijn er klaar voor. En eh, zeker tijdens de popronde ook bewezen met een show bijvoorbeeld in een Rotown. Dat de tent op zijn kop gaat.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 met hun in 2019 verschenen single Disconnected. De band laat zich qua stijlen niet graag in een hokje stoppen... maar als je het groovy geluid in de Treasure riff dus van Lamp of God neemt en de grooves en gitaarsolo's van Pantera combineert... kom je aardig in de richting hoe het geluid van Anger Machine zich omschrijft. De band werd in 2016 eh, opgericht als eindexamenproject... door gitarist en zanger Tymon den Hartig... en aangevuld door zijn voormalige klasgenoten Martijn de Jong op gitaar... Corné van der Vlucht op drums en Merijn Koloosterman op bas. In 2017 bracht de band toen nog met onze vorige gast Tim Kolen als vocalist in de gelederen... hun debuut-EP Unbreakable uit, gevolgd door de allereerste LP Trail of the Perished in 2019... nu met zanger Remus Stingaciu aan het front. De Nederlandse metal scene is met Anger Machine... een waardevolle toevoeging aan het al geweldige, diverse en talentvolle aanbod... dat onze metallandje, maar vooral mooie provincie rijk is... Iedereen ontzettend bedankt voor hun inzet, medewerking voor en aan deze allereerste Play It Loud Dutch Fury Goes 12 provincies special. Sander, jij ook weer ontzettend bedankt voor eh, jouw komst vanavond. en eh, tot volgende week. <laughs> Ja. Jazeker. Ja, want we hebben helaas een, eh, ja, terugnieuwtje voor wat betreft Ben, mijn collega. Die zou volgende week aantreden met zijn Play It Loud Underground. Maar die heeft helaas zijn kuitbeen gebroken. Dus tijdens een optreden in Zweden. Helaas voor eh, Ben. Ik wens jou een eh, spoedig herstel. We zijn een beetje uitgelopen, tien minuutjes. Maar daar hebben we maling aan. Ik voelde een beetje rebels eigenlijk vanavond. gewoon door te gaan naar het nieuws en alles. Leuk, man. Ja, we moesten dit gewoon afmaken. Zonder eh, de bands en de inzet van de bands te skippen. Dat mocht gewoon niet. Nee. Dat konden we niet aandoen. dus uh, sorry ZFM voor het eh, niet eh, draaien van het nieuws... en een deel van <laughs> de non-stop whatever wat er nu gaande is. Maar dit moest gewoon even afgerond worden. Volgend jaar maart is er pas weer een nieuwe special... waar een andere provincie centraal staat. Maar natuurlijk ben ik er volgende week dus weer... met de allerlaatste Play van dit jaar... Dus met eh, Sander Pietersen dus weer. Hij wordt een, eh, een vaste eh, een kracht hier bij uh, Play Ja, bijna wel, hè? <laughs> ja, je derde avond. Nou, we gaan gewoon even een vette Black Death Metal avondje maken. Daar ben jij ook een, ja, heel goed in. Gaat heel tof worden. Gaat zeker tof worden. Ben, hou je poot Ja. Kom niet met je verkeerde been uit bed. <laughs> heel lullig. En zet je, je best een beetje voor. Ja, precies. <laughs> Bedankt voor het luisteren allen. En om het jaar maar even knallen te eindigen. Dus Underground volgende week. Eh, ik hoop eh, dat jullie dan weer luisteren. En voor nu wens ik iedereen ontzettend fijne feestdagen toe.